Je hoort de politie. Maandenlang werd er intensief onderzoek gedaan naar de roof van beide schilderijen. En vanmorgen hebben we een 58-jarige verdachte uit Baren in zijn woning kunnen aanhouden. De schilderijen zelf zijn nog niet gevonden. Burgemeesters zitten op dit moment bij elkaar om tafel in het Veiligheidsberaad om te praten over de coronamaatregelen. De vier grote steden zeiden eerder al dat ze willen dat de terrassen weer open gaan. Maar de burgemeester van Eindhoven denkt niet dat er snel versoepeld kan worden. Dat moet wel passen in, eh, ja, in de lijn die we hebben afgesproken met het kabinet. Dus eh, nogmaals, ik verlang ernaar. Maar eh, de situatie is nog niet van die naart dat het kan. De politie heeft vorige week ruim 6000 avondklokboetes uitgedeeld. Dat zijn er ongeveer evenveel als een week eerder. Sinds woensdag gaat de avondklok een uurtje later in. Dit weekend werden 57 illegale feestjes door de politie beëindigd. Zeven meer dan een week eerder. Voor sommige VMBO'ers is het vandaag zweten geblazen. Ze beginnen aan hun eindexamen. Op het Carmel College Salland, in Raalte is dat, zat de stemming er vanochtend lekker in, merkt onze verslaggever. Hebben jullie er een beetje zin in ook, examen doen? Nee. Nee, <laughs> niet. <laughs> Maar niet iedereen was even gespannen voor het examen. En welk vak gaan jullie eigenlijk doen eh, vanochtend? Ja, dat was vergeten. Oh. Ehm, ja, met tabellen en zo. Wat voor tabellen? Eh, van Excel. Dat was iets met een computer, eh, tabellen of zo. Dat komt wel goed. Vanwege corona krijgen de VMBO-praktijkvakken geen centraal eindexamen... waarbij iedereen op hetzelfde moment hetzelfde examen doet. Scholen mogen dit jaar zelf bepalen hoe en wanneer ze de vakken toetsen... en sommigen beginnen daar dus vandaag mee. Het weer, een mix van winterse buien en zon. Het waait stevig en het wordt niet warmer dan een graad of 5. Komende nacht kan er sneeuw vallen, op sommige plekken een paar centimeter zelfs. Morgen overdag smelt de sneeuw weer weg en wordt het maximaal 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is vertraging bij knooppunt Eemnes ongeveer een kwartier in 3 kilometer file.